Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is vanaf zondag geen hoog risicogebied meer voor Duitsland. Dat heeft de Duitse RIVM besloten. Betekent dat we ons niet meer verplicht hoeven aan te melden om Duitsland in te komen. En ook is er geen verplichte quarantaine van 10 dagen meer voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Iedereen van 12 jaar en ouder moet bij de grens nog wel een negatieve test, een vaccinatie of herstelbewijs laten zien. Er is nog een jongen van 18 opgepakt voor de mishandeling op Mallorca... waarbij de Nederlandse Carlo van 27 omkwam. Je hoort het OM. Hij wordt ervan verdacht eigenlijk van twee dingen. Eén, betrokkenheid bij de mishandeling die heeft geleid tot de dood van het 27-jarige slachtoffer. En daarnaast poging doodslag voor eh, ongeveer op datzelfde moment een ander slachtoffer. Eerder werd er al een man van 19 opgepakt. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij de dodelijke mishandeling. Ruim een kwart van de commerciële coronateststraten heeft de boel niet op orde. Dat schrijft nu.nl op basis van een onderzoek van de inspectie gezondheidszorg. Zo is niet bij alle testaanbieders de hygiëne op orde en ook worden niet alle testen op de juiste manier uitgevoerd. Volgens de inspectie zijn het kleine verbeterpunten die makkelijk op te lossen zijn. Een week geleden werd Joshua van 15 doodgestoken in Rotterdam. En sindsdien wordt er in de Rotterdamse politiek flink gediscussieerd over messengeweld onder jongeren. Alle partijen willen meer maatregelen, maar welke? Meer camera's en fouilleren wordt er gezegd. Maar dat is niet genoeg, vindt deze jongerenwerker. Ik denk dat, er, eh, dat, je, dat je een veel breder, strategie moet hanteren. Waarbij je ook eh, gesprekken organiseert met jongeren. Eh, dat je ook ervoor zorgt dus dat je perspectief kan bieden. Wat hebben onze jongeren nodig? Eh, realistisch verhaal. Niet iedereen kan een rapper worden of, of een profvoetballer. Maar er zijn voldoende mooie, mooie beroepen of kansen die je kan verzilveren. Er zijn al campagnes tegen messengeweld en veel instanties houden er zich al mee bezig. Maar het moet beter, vindt de Rotterdamse politiek. Het weer nog. De meeste buien trekken weg vanavond. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog.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 Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. gedacht. Blij dat nu de tranen zijn verdwenen en mijn lach weer is verschenen en nooit meer zal verdwijnen.